uur. Jelle Seubring met het nms Journaal. Het blijft nog onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Al Jazeera meldt Israëlische luchtaanvallen op meerdere doelen in de Gazastrook. Onder meer in dichtbevolkte wijken van Gazastad en de stad Rafah. Ook in de Israëlische stad Ashkelon, ten noorden van de Gazastrook, worden raketaanvallen gemeld. Het dodental in Israël loopt verder op en staat nu op zeker 300. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zijn er ook bijna 1600 gewonden. Israël laat als vergelding voor de aanvallen geen goederen en brandstof meer de Gazastrook in. Ook is de levering van elektriciteit stopgezet. De Gazastrook is grotendeels afhankelijk van stroom uit Israël. Volgens persbureau Reuters is door de maatregel een groot deel van het gebied in het duister gehuld. In een bedrijfspand in Zutphen is een grote brand uitgebroken. In het pand zijn een e-commerce bedrijf en het kantoor van een verfmerk gevestigd. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Bij de brand kwam veel rook vrij die over de nabijgelegen gevangenis trok. Uit voorzorg zijn daar metingen verricht en is geadviseerd om de ventilatie uit te schakelen. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen aangetroffen. President Lasso van Ecuador heeft het hoofd van de gevangenissen ontslagen. In ruim een dag werden zeven gevangenen vermoord... die allemaal verdacht worden van de moord op presidentskandidaat Villa Vicentio. Zes nog levende verdachten worden uit veiligheidsmaatregelen overgeplaatst. In een woonwijk in Helmond is een motorrijder tegen een lantaarnpaal gebotst. De 34-jarige man overleefde het ongeluk niet. Volgens de politie was er verder niemand bij het ongeluk betrokken. Het weer, het is nu zo'n 17 graden en op sommige plekken valt wat regen.